Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt niet in... omdat de overschrijding binnen de onnauwkeurigheidsmarge van 20% valt. Maar Foodwatch vindt die marge te ruim en zegt dat de NVWA wel moet ingrijpen. Het giftige arsenicum zit in gesteente en komt via het grondwater terecht in rijst... en dus ook in rijstwafels en rijstbloem. President Trump ontkent op Twitter dat hij op het punt staat zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson te ontslaan. De New York Times had dat gemeld. Er gaan al langer verhalen over de verschillen in karakter en meningsverschillen tussen de twee. Volgens de New York Times wil Trump Tillerson vervangen door CIA-directeur Mike Pompeo. Maar de president noemt dat in hoofdletters nepnieuws. Hoewel we het over sommige zaken niet eens zijn, werken we goed samen en wordt Amerika weer gerespecteerd, twittert Trump. Hij benadrukt dat hij bij meningsverschillen het laatste woord heeft. In Brazilië wordt onderzoek gedaan naar martelpraktijken in drie gevangenissen. Het Openbaar Ministerie heeft filmpjes gepubliceerd waarop te zien is hoe gevangenen worden aangevallen met stroomstootwapens. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze op de binnenplaats staan of in een hangmat liggen. De filmpjes zijn een paar jaar geleden gemaakt door een bewaker en kwamen deze week in handen van de openbaar aanklager. Die ziet ze als bewijs van de chaos in het gevangeniswezen. Brazilië kampt met overvolle gevangenissen. Het land heeft zo'n 600.000 gedetineerden. Alleen Rusland, de VS en China hebben er meer. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen dichte mist. Lokaal kan het glad zijn. Overdag kan de mist in het midden en oosten hardnekkig zijn. Elders kan de zon even doorbreken. En het wordt dan 0 tot